van 10 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Radiopiraten halen steeds gevaarlijker acties uit... om te voorkomen dat hun zendapparatuur in beslag wordt genomen. Dat staat in het jaarverslag van het agentschap Telecom. Volgens het agentschap zijn er nog zo'n 150 radiopiraten... vooral in Overijssel, Drenthe, Friesland en Groningen. Steeds vaker gebruiken ze geweld om hun illegale zenders te beschermen. Zo werd twee weken geleden nog een inspecteur van het agentschap... uit zijn auto getrokken en worden zendmasten gebarricadeerd met asbestplaten. De laatste jaren treedt het agentschap agentschap Telecom harder op tegen zendpiraten en worden boetes tot 45.000 euro opgelegd. In de Oekraïense hoofdstad Kiev is een explosief ontploft bij de Amerikaanse ambassade. Niemand raakte gewond. Iemand gooide het projectiel kort na middernacht over het hek van de ambassade. Op het grasveld voor het gebouw ging die af. De Oekraïense autoriteiten behandelen de aanval als een terroristische daad. De politie in Gelderland heeft beelden naar buiten gebracht van een ramkraak in een supermarkt in Nijmegen vorige maand. Daarop is te zien dat een automobilist achteruit de supermarkt binnenrijdt met de achterklep van zijn auto nog open. Binnen probeert hij met de auto de pinautomaat te kraken. Als dat mislukt gaat hij er met hoge snelheid vandoor. Mensen in de buurt moeten wegspringen. De politie van Nijmegen zoekt getuigen. Het Amerikaanse congreslid dat vorige maand een journalist mishandelde is diep door het stof gegaan. Hij zegt dat zijn gedrag onprofessioneel en onacceptabel was en belooft 50.000 dollar over te maken aan een organisatie die opkomt voor persvrijheid. Het congreslid viel een journalist van de Britse krant The Guardian aan toen die hem vragen stelde over verkiezingen in zijn staat Montana. De republikein werkte de journalist tegen de grond en sloeg hem. De journalist heeft de excuses geaccepteerd. Het weer bewolkt en regen in de loop van de dag wordt het droog en breekt de zon vaker door. Het eerst in het zuiden. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NLV. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB.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 Listen up. The only reason I'm together with you is because of your dad. Can't you understand that? kiss my Yeah, yeah, Elvis Elvis I can't take it anymore. Shut up. I can't take this anymore. I still oh. feel like your man.